Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een booster voor de boosterprik. Die prik komt er versneld aan. Medewerkers van de ziekenhuizen krijgen volgende week al vaccinaties geleverd. Daarna zijn bewoners van verpleeghuizen aan de beurt, waar ze een eigen arts hebben. We hoorden tot nu toe steeds dat die boosterprikken allemaal niet zo snel gegeven konden worden. Maar er is toch wat vaart achter gezet, vertelt verslaggever Mitchell van der Klundert. De druk was natuurlijk zo groot geworden vanuit allerlei zorginstellingen, vanuit de, eh, eh, allerlei wetenschappers van doe dat nou eerder. Dan hebben ze alles op alles gezet en blijkbaar is dit wat er tot nu toe uit is gekomen. Het is nog de vraag of die boosterprikken ook sneller komen voor de rest van het zorgpersoneel en voor ouderen die thuis wonen. De BOA-bond is niet blij met de gemeente Utrecht. Ze hebben daar besloten dat handhavers zichtbaar hun geloof mogen uiten, bijvoorbeeld met een hoofddoek of een keppeltje. En dat is niet oké, zegt de bond, want boa's moeten neutraal zijn. We hebben bij de wet bepaald dat uniforme beroepen geen geloofsovertuigingen mogen dragen. En zolang die wet er is, moeten we ons daaraan houden. Straks om 7 uur is het weer zover. Ik geef het woord aan de minister-president. Ja, goedenavond. Demissionair premier Rutte en zijn collega Hugo de Jonge gaan vertellen dat de coronaregels de komende drie weken weer worden aangehaald. Heeft natuurlijk te maken met de cijfers. Er liggen weer meer mensen in het ziekenhuis. En er zijn ook flink wat mensen positief getest op corona. 16.287. Dat is bijna net zoveel als het record van gisteren. Als ik Almere zeg, dan zeg jij... Ik vind het gewoon een beetje ghetto. Het is niet super gezellig of zo. Maar steeds meer jonge mensen uit Amsterdam vertrekken naar de stad in Flevoland. Nergens groeit het aantal inwoners zo snel als in Almere. En dus ook jonge mensen verhuizen er graag naartoe. Bijvoorbeeld als ze afgestudeerd zijn. Klein en compact. Rustig en eh, kan makkelijk eh, vrienden maken. Sommige mensen zeggen Almere, ik wil er niet doodgevonden worden. Ah, dat snap ik niet. Meer is een mooie plek. Volgens de gemeente Almere is er nog wel een probleem, want er zijn niet genoeg huizen voor jonge mensen. Het weer nog. Blijft kans op regen vanavond. Vannacht koelt het af tot een graad of 8.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 Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum heb je wel vertraging tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Een kwartier extra ben je kwijt door een kapotte auto. De linkerrijstok is dicht. En de N247 Amsterdam-Horen bij Broek en Waterland heb je 5 minuten vertraging.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 Opnieuw zijn er meer dan 16.000 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Het waren er 16.287, vrijwel evenveel als het record van gisteren. Ook liggen er meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ziekenhuismedewerkers krijgen vanaf volgende week een boosterprik... melden bronnen binnen de zorg aan de NOS. En ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst... komen eerder aan de beurt. De zorgpremies worden volgend jaar tussen de 3 en 8 euro per maand duurder. Volgens de verzekeraars komt het onder meer door duurdere geneesmiddelen... en de druk op de zorg door corona. Het weer vanuit het westen meer bewolking. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af tot een graad of 8. 106.9 ZFN there for you when oh, you need someone.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 I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second. if you're smart. La la la la. something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds.